zijn. In buurland Irak meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken angst voor naschokken. De beving had een kracht van 7,3 en was te voelen tot in Zuid-Turkije en Israël. In een loods in Sint Maartensdijk in Zeeland woedt sinds vannacht een grote brand. Daarbij is asbest vrijgekomen. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert gestuurd... met de waarschuwing om ramen en deuren te sluiten. De brand brak uit in een loods van Lion Foods, producent van gebakken uitjes. Om te voorkomen dat de asbestdeeltjes zich verspreiden... is een deel van het bedrijventerrein in Sint Maartensdijk afgezet. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten op plekken waar mensen wonen. De kerk in Texas waar een schutter vorige week een bloedbad aanrichtte... is omgevormd tot een herdenkingsplek voor de slachtoffers. In de kerk zijn stukgeschoten ramen vervangen en kogelgaten gevuld... en binnen is alles wit geschilderd. Op de plekken waar de slachtoffers vielen zijn 26 stoelen neergezet... met hun namen in gouden letters. In een tent naast de kerk werd gisteren voor het eerst sinds de schietpartij... weer een dienst gehouden. Bij een brand in Peru zijn de oudste muurschilderingen van Zuid-Amerika verwoest. De fresco's in de tempel bij Bentaron waren zeker 4000 jaar oud. Behalve de afbeeldingen zijn ook archeologische vondsten als vazen verloren gegaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan door het platbranden van een naastgelegen suikerrietveld. Het vuur sloeg over naar de brandbare overkapping van het complex. Het weer dan nog, vandaag af en toe zon, vooral in het westen en noorden afgewisseld door wat buien. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het nog hopeloos. Dit zijn de files eh, die minimaal een kwartier vertraging geven in de Randstad. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Hoogmade 12 kilometer. Op de A10 een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Amsterdam buiten Veldert. Richting de A2 eh, levert de 10 minuten vertraging op. Op de A15 Europort Rotterdam een half uur extra tussen knooppunt Benelux en Rotterdam IJsselmonde. En richting Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer. Reken op meer dan een uur vertraging. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A16 bij de Van Brinorbrug. Anderhalf uur vertraging op de A16 vanuit Breda. De ellende begint eigenlijk al bij de Moerdijkbrug. En het gaat nog uren duren. Op de A29 ook 20 minuten in de file van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en het Vaanplein. Heb je de keuze, stel de reis naar Rotterdam dan nog even uit.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 I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Nine, once time, cause I be getting mine. And she was looking fine.